Levi van Eck met het NOS-journaal. Aan het eind van het debat over de begroting stemde de Tweede Kamer over tientallen moties. Het waren geen voorstellen om de plannen uit de miljoenennota om te gooien... maar met de verkiezingenopkomst dienden partijen wel veel moties in. Het PVV-plan voor meer grensbewaking kreeg meerderheid... net als een voorstel van de VVD voor uitbreiding van het boerkaverbod naar openbare ruimtes... Een voorstel om zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland te halen voor een medische behandeling haalde het opnieuw niet. De gemeente Arnhem gaat extra handhavers inzetten op het Centraal Station... om de overlast van jonge asielzoekers tegen te gaan. Ook komt er op het station een speciale post waar reizigers terecht kunnen als ze zich onveilig voelen. Vooral het geweld van jonge asielzoekers leidt volgens burgemeester Marcouch soms tot problemen. Het gaat om een vecht- en steekpartijen. Na een brandmelding in een trein tussen Rotterdam en Breda zijn 400 passagiers geëvacueerd. De melding werd rond half zeven gedaan door de machinist van de trein vanwege rookontwikkeling in de locomotief. Na controle van de brandweer bleek het niet om een brand te gaan. Waar de rook wel vandaan kwam is niet bekend. De gemeente Rotterdam gaat de verloedering rond de kubuswoningen aanpakken. Fietsvrakken worden verwijderd, graffiti wordt van de muren gehaald... en water met een citroenluchtje moet de urinelucht die er hangt verbloemen. Dat heeft de verantwoordelijk wethouder bekendgemaakt. Bewoners en ondernemers zeggen dat de laatste jaren de overlast van wildplassers en zwervers steeds groter wordt. Ze vinden dat de gemeente de plek heeft verwaarloosd. De kubuswoningen werden begin jaren 80 gebouwd en trekken nog dagelijks toeristen. Het weer, vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen is het zonnig bij 24 tot 28 graden. Zaterdag ook nog warm, daarna licht wisselvallig en weer een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.